Ja, ja, ja, kerstmis, kerstmis. Heel de boot onder stroom. Maar ja, mijn kerstverlichting kostte maar tien piek. Kerstkans, kip, konijnen en kalkoen. Verhalen cocktail, kip met salmonella en meloen. Kerstmis, kerstmis in de gaten. De elkaar drinkt, word ik kerstmis, kerstmis.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 die in de jaren 70 erg succesvol was. Later werd bekend dat hij bijna niets zelf had gezongen en alleen had geplaybacked. Farrell was de man van het uitbundige dansen. In 2005 was hij te zien in een reclamespot voor verzekeringsmaatschappij Ora... waarin hij het nummer Daddy Cool doet... De artiest is doodgevonden in zijn hotelkamer in Sint-Petersburg. Bobby Farrell is 61 jaar geworden. De Rotterdamse haven heeft dit jaar een record aan goederen afgehandeld. Volgens het havenbedrijf steeg de overslag met ruim 11% vergeleken met vorig jaar... en ruim 2% ten opzichte van het recordjaar 2008. Stijging komt door de groei van de wereldhandel. De Rotterdamse haven verwacht dat de overslag in 2011 nog verder groeit. Het aantal werkzoekenden is gedaald naar 490.000. Volgens het UWV is dat een daling van zo'n 3% vergeleken met vorig jaar. Bedrijven met onvoldoende werk besloten toch om hun werknemers te houden. Was mogelijk dankzij de deeltijd-WW. Dit jaar zijn relatief meer vacatures ingevuld door werklozen... en minder door mensen die al een baan hadden en studenten. Dat komt doordat jongeren in tijden van recessie langer doorleren. In Noord-Ierland houden ministers een spoedbijeenkomst over het gebrek aan water. Door het winterweer zijn leidingen gebarsten. en Daardoor zitten tienduizenden Ieren al dagen zonder water. Er is zware kritiek op het staatswaterbedrijf en zijn verouderde en slecht onderhouden leidingssysteem. Monteurs proberen uit alle macht de lekkages te verhelpen. De overheid heeft noodpunten ingericht waar mensen water kunnen halen en zich kunnen douchen. Het weer op veel plaatsen mist. In het noordoosten vriest het lokaal streng...